basisschool voortaan leidend. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over... De staatssecretaris vindt dat basisscholen zich niet moeten aantrekken van bemoeienis door middelbare scholen. Tegen twee mannen met een webshop voor illegaal vuurwerk zijn straffen tot drie jaar cel geëist. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de mannen van 25 en 33 uit Breda de levens van anderen in gevaar gebracht door het zware vuurwerk per post te versturen. Klanten konden illegaal vuurwerk uit Polen kopen. De bestellingen werden verstuurd zonder een waarschuwing op de pakketjes. De provinciale opcenten zijn de afgelopen vier jaar het meest gestegen in de rijkere provincies, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De provinciale opcenten zijn een belasting die is gekoppeld aan de motorrijtuigenbelasting. Provinciale politici en deskundigen pleiten voor afschaffing... omdat bestuurders het tarief simpel kunnen verhogen zonder dat iemand dat merkt. De volledige oppositie in de Tweede Kamer wil toch snel een debat over het gaswinningsrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De oppositie wil voorkomen dat het debat over de statenverkiezingen heen wordt getild. VVD en PvdA willen pas debatteren als het kabinet met een officiële reactie komt op het rapport. En dat is op zo'n vroegst eind maart. Morgen moet duidelijk worden of de Kamer er toch eerder over gaat debatteren. Het weer vanavond wordt het overal droog. Na een nacht met temperaturen rond het vriespunt komen er in de vroege morgen vanuit het westen weer buien. Het is morgen een graad of 8. Vrijdag droger en geregeld zon. DFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad. A1 Amsterdam-Amersfoort bij Laren 4 en de A13 naar Rotterdam. Tussen knoppen Prins Klausplein en Berkel en Roderijs 8. 6 kilometer op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Papendrecht en harningsveld Giesendam. En de andere kant op dus naar Rotterdam. Staat er bij Papendrecht 4 kilometer. A20 richting Gouda.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 Here I go again, BND hoorde je bij ZFM Hoi Hallo. We zijn er bijna weer, hè, zometeen. Ja, lekker man. Binnen een paar tellen dan zijn we bij je. En we hebben een hartstikke leuke uitzending. We gaan het hebben over snelheidsovertreders.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 Het Franse begrotingstekort lag in 2007 voor het laatst onder de 3 Sindsdien heeft het land meerdere deadlines om de norm te halen gemist. Honderden studenten protesteren bij het Bungehuis in Amsterdam tegen het beleid van de universiteit. Het faculteitsgebouw